Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij schietpartijen in drie massagesalons in de Amerikaanse stad Atlanta zijn zeker acht doden gevallen. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 21. Hij werd uren later aangehouden op zo'n 240 kilometer van de hoofdstad van de stad Georgia. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de schietpartijen. De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel voor een digitaal vaccinatiepaspoort... dat vakantie in EU-landen deze zomer mogelijk moet maken. Paspoort bewijst dat de eigenaar is gevaccineerd, recent negatief is getest... of immuun is vanwege een besmetting in het afgelopen half jaar. Alle EU-landen lijken achter het plan voor het paspoort te staan. In het NOS-slotdebat ging het er stevig aan toe tussen de lijsttrekkers van de acht grootste partijen. PVV-leider Wilders viel VVD-lijsttrekker Rutte aan op zijn leiderschap. Ook pakte Wilders D66-leider Kaag stevig aan over immigratie. Zo stelde Wilders dat Kaag vrouwen heeft laten vallen door een hoofddoek te dragen tijdens een bezoek aan Iran. In de peilingwijzer is de VVD nog steeds de grootste partij... maar de voorsprong loopt terug. D66 lijkt in opmars te zijn. De partij van lijsttrekker Kaag staat nu op 17 tot 19 zetels. Drie meer dan een week geleden. De VVD van premier Rutte staat op 34 tot 36 zetels. Twee minder dan vorige week. De drie bureaus, Kantar, INO Research en Ipsos 1 Vandaag... kwamen gisteren met de laatste peiling. Bij alle drie is de trend dezelfde. De VVD loopt wat terug, D66 wint. En die partij is nog met PVV en CDA verwikkeld in een strijd om de tweede plek. Het weer nog in de noordelijke helft vaker droog. In het zuiden blijft het nog lang regenen. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Overdag vooral in het noordoosten af en toe zon. In het westen enige tijd regen of motregen.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 point of view built on dreams and hope to be one of few. Come forgive and take, feed at freedom's bosom to shield our children from the shoving and the pushing to make something good of the time we've been given.